Ik zag haar zitten in de zon. Toen ik staarde vanaf mijn balkon. Ze was een zegen om te zien. Mooi en sexy bovendien. Haar ogen zeiden mij zoveel. Alsof de duivel met me speelt. Zag ik haar van het weekend weer. Al naar het eerste dansje zag ik spontaan een kansje. Toen ze zei ga met me mee. Want in jouw armen voel ik opeens de wereld open gaan. Blijf vannacht bij mij, ik laat je nu niet gaan. Niemand is er